is met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op Korea. Hij bereidt daar de top voor tussen dat land en de VS. Wanneer die is, heeft president Trump niet bekendgemaakt. Pompeo is de eerste Amerikaanse bewindvoerder die voet zet op Noord-Koreaanse bodem sinds 2000. In dat jaar sprak buitenlandminister Albright met leider Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un. In Congo zijn twee nieuwe gevallen van ebola vastgesteld. 21 patiënten hebben verschijnselen van de dodelijke ziekte... en 17 mensen zijn vermoedelijk aan de besmettelijke ziekte overleden. Het is de negende keer dat de ziekte opduikt in Congo. De laatste grote ebola-uitbraak was in 2014. Toen vielen in Congo 42 doden. In de buurlanden Guinea, Sierra Leone en Liberia kwamen meer dan 11.000 mensen om het leven. De politie gaat opnieuw zoeken naar de auto van twee mannen uit Asten in Brabant... die sinds 1974 worden vermist. Ze verdwenen na een avondje stappen. Ze waren toen 20 en 21. De politie denkt aan een misdrijf. Pas geleden is er met een sonarboot in het water gezocht bij dorp Liesel, ook in Brabant. Maar dat leverde niks op. De politie gaat het nu nog eens proberen met een apparaat waarmee ook voorwerpen onder de bodem kunnen worden gevonden. En België staat voor het eerst in vijf jaar niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zangeres Senek hoorde niet bij de tien inzendingen die het wel haalden. Landen die het al weken goed doen bij de boekmakers zijn wel door, waaronder Cyprus, Italië en Tsjechië. Donderdag is de anderhalve finale, dan is het de beurt aan zanger Whalen die Nederland vertegenwoordigt. De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag in Lissabon. Het weer helder en droog bij minima van een graad of 11. Overdag weer veel zon. Maar geleidelijk ontstaat er meer bewolking. In het binnenland kan het nog 26 graden worden.